Lot Lewin met het NOS Journaal. Amsterdam werkt aan een mijn overschrijden... worden ze dus door Airbnb verwijderd van de website. Na een gezamenlijke reis naar Spitsbergen pleit een groot aantal bedrijven voor een duidelijk klimaatbeleid voor de lange termijn. De topmanagers van onder meer ING, Schiphol en GasUnie schrokken van de klimaatverandering op het Noordpoolgebied. Volgens hen is een nieuwe klimaatwet nodig met duidelijke doelen voor 2030 en verder. De Israël-correspondent van de NRC moet uiterlijk 1 juli het land uit. Israël wil zijn visum niet verlengen. Volgens de hoofdredacteur van de krant komt dat door onvrede van de persinstantie van de regering over kritische stukken die NRC publiceert over Israël. Minister Koenders betreurt het dat de journalist het land uit moet. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma pleit voor een speciaal fonds voor Nederlandse buitencorrespondenten in nood. Op de verbindingsweg van de A50 naar de A12 bij Arnhem zijn negen schapen uit een vrachtwagen gevallen. De dieren hebben het niet overleefd. Ze zijn aangereden door de eigen aanhanger die aan de vrachtwagen vastzat. Rijkswaterstaat denkt dan dat een deur van de vrachtwagen is losgeschoten. De verbindingsweg blijft voorlopig afgesloten voor opruimwerkzaamheden. En een 37-jarige man uit Den Haag is veroordeeld tot een werkstraf voor het begluren van zijn onderbuurvrouw. Hij kon via een gat in zijn vloer in haar badkamer kijken. Zij betrapte hem toen ze via een ventilatierooster ineens een hand met een telefoon zag. De man heeft ook drie andere vrouwen gefilmd die gebruik maakten van zijn toilet. Het weer dan, het is bewolkt en regenachtig, met name in het oosten van het land. Morgen trekken vanuit het oosten opnieuw stevige buien het land binnen, mogelijk met onweer. Het wordt 14 tot 17. 15 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen...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 Eh, vandaag aan mij de beurt. Mijn naam is Charles Duif. En ook mijn andere collega's voorzien u ja, wekelijks van heerlijke jazzmuziek. Ik ga het vandaag ook proberen. We beginnen met Jim, James, moet ik zeggen, Morrison. 7 come 11. uitstekend spel van eh, James Morrison. We gaan eh, naar een zangeres waarvan ik vind dat ze een heerlijke stem heeft. En dat vindt u vast ook straks. En ze weet bovendien ook nog hoe de liefde eruit ziet. The Look of Love, Shelby Lynn. Of love is in is Shelby Lynn heet ze. Ze zingt ook country muziek overigens. Maar eh, ook jazzy stukken, dat doet ze uitstekend. Vond, vind ik althans ook. Ik hoop u ook. Uh, ietsje meer up tempo met Michael Bublé.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 En nou, misschien heeft u ook nog wel een weekje voor de boeg een weekje genieten van uh, het zonnetje, wat dat schijnt nu buiten. Maar ook van heerlijke jazzmuziek bij ZFM Zandvoort. We gaan iets meer uh, up-tempo nu hoor, een beetje uitpakken... met een live optreden van Mr. Buddy Rich, een van mijn favoriete drummers. die van een eh, heerlijke heerlijke solo houden. En daar ben ik er eentje van. Eh, de Bugle Call Rack eh, van de big band van Buddy Rich. Daar hebben we van genoten. We gaan even een stapje terug. Even bijkomen met een kopje koffie en misschien wel een gevulde koek. Of nog wel een oranje tompoes over van Koningsdag. En dat doen we dan met... Twee mensen die er helaas niet meer zijn... maar wel prachtige muziek hebben gemaakt voor ons. En dat laten ze ons voor eeuwig achter. Ik heb het over Rogier van Otterlo en Toets Tielemans. Ik lijk Willem Duis wel. Nummer heet Two of a Kind. En dat klopt ook helemaal. Twee muzikanten van dezelfde soort. Namelijk die van hoge kwaliteit. Het orkest van eh, Rogier van Otterlo samen met good old Toets Tielemans. De man die prachtig gitaar kan spelen. Maar nog mooier mondharmonica, eh, mondorgel, hoe je het noemen wil. Eh, eigenlijk onsterfelijke muziek die je altijd kunt draaien. Nou, trek je korte broek even aan, doe een t-shirtje aan. Neem wel een klamboe mee, want we gaan even op safari. En dat doen we met een zwingende safari dit keer. Bert Camford, u kent hem allemaal. allemaal eh, achterin zo'n jeep. Swingend, terwijl de tijgers en olifanten om u heen lopen. De <laughs> swinging safari met eh, natuurlijk het orkest van Burt Canford. We gaan eh, even naar, naar, Love Ballad draaien. en dat doet George Benson zo geweldig, vind ik. Als er iemand kan zwingen, dan is het George Benson zowel vocaal als met zijn gitaarspel. Kan je niet best stil blijven zitten, mensen. George Benson, Love Ballad. Ja, dat zijn we die muzikanten, die hebben geen rode bloedlichaampjes. Dus die hebben gewoon noten in hun bloed. En dat pompt, maakt door, door dat lichaam. En dan moet je je voorstellen dat je dus eh, op je snaren zo uh, virtuoos tekeer kan gaan. Elk nootje naar elkaar. Ook nog synchroon met je stem nabootsen. En dan ook nog zuiver. Nou, ik geef het je te doen, mensen. Honeysuckle Rose, die kent u ook wel, hè? Eva Cassidy gaat het zingen. En u kent natuurlijk Eva Cassidy als een zangeres die heel mooie uh, ballads ook zingt. Zoals Fields of Gold en Songbird en You Take My Breath Away. Ook zo'n prachtig nummer. Maar ze is ook jazzy in staat uh, het een en ander te laten horen. Helaas niet meer eh, levend, want ze is overleden. Maar haar muziek is verewigd op de geluidsdragers. En dankzij dat feit kan ik Eva aan u laten horen vanmorgen. ZFM Zandvoort live. Every honeybee fills with jealousy when they see out with me. I don't blame them, goodness knows. My honeysuckle rose. Flowers droop inside when you're passing by. And I know the reason why goodness knows your mama is a guru. Terecht applaus voor Eva Cassidy. Nooit geweten dat ze dat ook allemaal in huis had. Want die ken haar eigenlijk uitsluitend van die mooie love songs allemaal. Eh, even kijken, luisteraars. Wat heb ik? Oh ja, eh, als u zondagochtends wel eens eh, alleen thuis was... dat uw ouders zeg maar even weg moesten... en dan hadden ze een, een oppas ingehuurd, een nanny... draaide u dan ook wel eens jazz voor de nanny? Van keut, en Co. gewoon jazzmuziek voor de oppas. Ja. Pas op hoor. Hey. Don't know where she is right now. Maybe I don't wanna know, don't wanna see, don't wanna go. Maybe I'm wrong. Cause I'm so much in love. Should try to find her. This woman I'm dreaming of. Just for the nanny. I got just for the nanny. Just for the nanny. I got the way she looks, her eyes and the lines of her body, the way she looks, mm, the way she feels. Just for the nanny, I got just for the nanny, just for the nanny. I got jazz, jazz, jazz. Oh, I got jazz. just for the nanny, just for the nanny. I got jazz, jazz, jazz, jazz, just for the nanny. I got just for the nanny, just for the nanny. wat kamer ziet hij nog even door. Te Keut en Co was dat met jazz voor de nanny. Een gek op een heuvel. U heeft hem eh, vast wel eens gehoord van eh, Mr. Paul McCartney. Maar ook Sergio Mendes en Brazil 66 weten daar een heel aardig werkje van te maken. The Fool on the Hill. lekkere muziek hoor, ik krijg de koorts van. Cheryl krijgt de koorts van, ja, Ray Charles ook trouwens.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 Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, tell about it. Romeo loved Juliet. Uh huh. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. I'll give it fever. Fever, fever, fever, yeah. When we kiss it fever with without saving you. Oh, fever, I'm, I'm a fire. Fever, yeah, I burn for truth. of me. I'm listening. Chicks were born to give you fever. That's right. Be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever. Ooh, ooh, ooh, when you kiss them, fever. If you live, you learn. Mm-hmm. fever. tell you sizzle. Fever. What a lovely way to burn. Uh-huh. What, what a lovely way, way to burn. burn. Yeah. I tell you, what a lovely way to burn. Ooh. All right now, what a lovely way to burn. I like that. what a lovely way to burn. you ain't right, Ray. Ja, Mr. Ray Charles samen met Natalie Cole. En ze hadden allebei een beetje koorts. Kan gebeuren natuurlijk. Eh, het is, eh, luisteraars, ik kijk op mijn klokje. 10 uur 48. Dus we hebben nog een paar plaatjes te gaan... voor het eerste uur van ZFM Jazz alweer voorbij is. Maar dat maakt niet uit. Er komt nog een vol uur bij u terug straks. Blijf gewoon gezellig luisteren. Neem een lekker bakkie en de, eh, gevulde koek erbij. Tompoes, ik heb het al gezegd. Een oranje tompoes. die zijn er vast nog een paar over. Want tegenwoordig als je die dingen koopt... dan moet je een pakketje van vier of van zes nemen. Want twee losse tompoesen, doen ze gewoon niet meer bij de supermarkt. Nou, dan moet je misschien wel naar de verse bakker. Dat is weer een heel ander verhaal. Ik ga daar niet te ver eh, op in, want eh, we moeten naar muziek luisteren bij het Antwoord. En dat doen we eh, dit keer samen. ik, ik pleit er ook voor. Let's stay together. We kennen dat natuurlijk van Tina Turner, Let's Stay Together. Maar het is natuurlijk ook instrumentaal door diverse eh, instrumentalisten op de geluidsdragers gezet. En dit is eh, Night of the Sex, zo heet het album. Er staan geen... Eh, er staan geen muzikanten bij opgenoemd, maar het klinkt heerlijk. liefhebbers van het prachtige instrument, de saxofoon, was dit eh, Let's Stay Together. We gaan eh, bijna het laatste... Nee, nee, ik kan er nog twee doen. Zo het eerste uur van CFM Jazz. We gaan even met eh, George Benson nog een keer naar, naar de zee. We zitten er toch vlakbij, dus... La Mer, u kent het natuurlijk van Charles Trenet.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 before Benson was dat. ik moet eruit luisteren, want het nieuws komt zo voorbij. Eh, we moeten even pauze nemen. Gaan ga een bakkie doen, u ook. En eh, we gaan eruit met een eh, jazzy stukje van... The Faas, zo heten ze.